Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Louisiana zijn twee doden en zo'n 40 gewonden gevallen. De buschauffeur is een illegale immigrant uit Honduras zonder rijbewijs. Hij raakte de macht over het stuur kwijt op een gladde weg en botste op een brandweerwagen en een aantal auto's. Een brandweerman en een inzittende van een van de auto's kwamen om het leven. De meeste gewonden zijn buspassagiers. In de bus zaten mensen die meehielpen met het opruimen van de schade na de overstromingen in Louisiana. Enkele tientallen Nederlandse criminelen houden zich schuil in Dubai... omdat de woestijnstaat geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant wil het ministerie van Veiligheid en Justitie... snel met de Verenigde Arabische Emiraten om tafel om een verdrag te regelen. Ook criminelen die bang zijn te worden geliquideerd... zouden zich in Dubai verschuilen. Lilian Marijnissen is de hoogste nieuwkomer op de SP-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De 31-jarige dochter van oud-partijleider Jan Marijnissen staat op de derde plaats. Ze zat eerder voor de SP in de gemeenteraad van Os en werkte bij de vakbond FNV. Volgens partijleider Emiel Roemer, die weer op één staat, is de SP-lijst een mix van ervaren kandidaten en nieuwkomers. De leider van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC heeft zijn strijders opgeroepen vanaf middernacht lokale tijd de wapens neer te leggen. Dat is vanochtend 7 uur in Nederland. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange gewapende strijd tegen de Colombiaanse regering. De FARC en de regering hebben een definitief vredesakkoord bereikt. Dat wordt nog wel voorgelegd aan de Colombiaanse bevolking. Het weer nog, de komende uren neemt de bewolking toe en valt er een enkele bui. De temperatuur daalt tot zo'n 16 graden. Overdag ook plaatselijk een bui, maar later wel steeds meer zon. Het wordt dan een graad of 21. Vanaf dinsdag is het droger, is er meer zon en stijgt de temperatuur. Dit was het.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 ZFM Text TV op kanaal 45. comes out of sorrow. It's sorrow. Zandvoort. Nee, ik ga niet weg zonder haar. ik wil hier niet weg zonder haar. We kijken al te lang naar elkaar. Stel dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar.